Het Amerikaans onderzoek is gebleken dat 1 op de 300 mensen bijna niets merkt van een HIV-besmetting. Wetenschappers aan de Harvard Universiteit hebben ontdekt dat een variatie in een eiwit daarvoor verantwoordelijk is. Een van de hoofdonderzoekers is dokter Paul de Bakker, die ook in het UMC in Utrecht werkt. De ontdekking van het gen kan belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een vaccin, al zal dat volgens de Bakker nog lang duren. Bekend was al dat genen HIV onder controle kunnen houden, maar in dit onderzoek is het specifieke eiwit aangetoond dat dat doet. In Almelo is een gastouder van een kinderopvang afgewezen omdat ze te hoog is opgeleid. Ze heeft een HBO-diploma kinderverzorging en opvoeding en dat staat niet op de officiële diplomalijst. Dezelfde opleiding, maar dan op mbo-niveau, staat er wel op. Het ministerie van Sociale Zaken lijkt niet van plan de regels te veranderen. De diplomalijst is tot stand gekomen op advies van de branche en alleen de diploma's op de lijst zijn geldig, aldus het ministerie. Door nieuwe regels voor de kinderopvang hebben ouders volgend jaar geen recht meer op toeslag als de gastouder niet is ingeschreven. Bij een vliegtuigongeluk in Cuba zijn drie Nederlanders omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Nederlanders zaten in een vliegtuig dat onderweg was van, de van Santiago de Cuba naar Havana. toestel stortte neer in bergachtig gebied in de provincie Santi Spiritus. In totaal waren er 61 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Reddingswerkers moesten vanwege de dichte begroeiing bulldozers inzetten om bij het wrak te komen. Inmiddels zijn de eerste lichamen geborgen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.